Het voetbal is als spel, voor ons een groot plezier. Want steeds als er een doelpunt valt, dan stroomt bij ons het bier. Wanneer de club dan wint, dan is geen fles meer vol. We zingen en we drinken en we hebben grote lol. Hup AZ! De bal moet in het net